uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Deze zomer zijn alle coronabesmettingen met de Delta-variant. Dat is de verwachting van het RIVM. Die variant is besmettelijker en neemt uiteindelijk alle besmettingen over. Ook deze week duikt hij meer op. Veel jongeren eh, na het eindexamen zijn gegaan naar het buitenland... en daar inderdaad eh, eh, feestjes hebben gevierd en het virus mee terug hebben genomen. Merendeel van deze jongeren besmet was inderdaad met de Delta-variant. Iets sneller dan verwacht drukt die Delta-variant de andere coronavarianten weg... Toch is het RIVM niet onrustig, de cijfers stijgen niet. Als je helemaal gevaccineerd bent, ben je ook hier tegen beschermd. Voorlopig is er nog geen nieuw kabinet. Informateur Hamer kwam vandaag met haar eindrapport... na weken vol gesprekken met partijleiders. Die hebben geen akkoord opgeleverd. Mijn conclusie vandaag is dat er op dit moment nog geen combinatie te vormen is uit deze zes partijen, terwijl dat wel zou moeten kunnen. De VVD en D66 mogen nu hun ideeën op papier zetten in de hoop dat andere partijen daar zo enthousiast van worden dat ze toch nog willen meewerken. Wat mag je wel en niet eten tijdens de zwangerschap? Zwangere vrouwen die weten dat vast. Als je erop googelt krijg je allerlei adviezen. Dan ga ik googlen en dan is het eh, kijken hoeveel websites zeggen nee en hoeveel websites zeggen ja. Dan denk ik, oké, dan ga ik daar een beetje de balans op maken. Maar het zou fijn zijn als het gewoon wetenschappelijk ja, onderzocht zou zijn en dat ik gewoon weet, oh ja, dat klopt. En daarom heeft de Gezondheidsraad het nu eindelijk maar eens allemaal op een rijtje gezet. Je moet geen sushi eten, maar wel twee keer in de week gebakken vis. En pas ook op met leverproducten, soja en zoethout. De halve finales en de finale van het EK worden gewoon in Londen gespeeld. Er was even twijfel over vanwege de strenge coronamaatregelen in Engeland. De UEFA dreigde de finale te verplaatsen naar een ander land. Nu is afgesproken dat er 60.000 supporters naar binnen mogen op Wembley. kwart van alle stoeltjes heb ik het weer nog. Vanavond en vannacht valt er in het zuiden misschien een beetje regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan ietsje warmer, 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn staat bij de afrit Nieuwveen een file van 2 kilometer.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 Daarmee hebben alle huisartsen in Nederland de vaccins in huis. Nederland en twaalf andere EU-landen veroordelen de anti-homo-wet... die onlangs in Hongarije is aangenomen. De landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Spanje... stellen dat de wet discrimineert op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Aan de Tour de France doen dit jaar 14 Nederlanders mee. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Vandaag werd bekend dat team DSM Eekhof, Nieuwenhuis en Bol meeneemt. De Ronde van Frankrijk begint zaterdag. Het weer. Vanavond en vannacht droog, alleen in het zuiden wat regen.